uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Rusland van plan was een nepvideo te maken. Die zou de aanleiding worden om Oekraïne binnen te kunnen vallen. In de video zouden Oekraïnse soldaten Russisch sprekende mensen onder vuur nemen... zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Amerikanen brengen ze dit nieuws nu naar buiten... om te voorkomen dat Rusland het plan op deze manier uitvoert. Ondanks tienduizenden troepen aan de grens met Oekraïne... ontkent Moskou plannen te hebben voor een inval. Er is bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning aangevraagd om de hef te ontmantelen... zodat het megajacht van Amazon-oprichter Bezos erdoor kan. Dat zegt burgemeester Abu Taleb in het AD. Er is veel ophef over het uit elkaar halen van de monumentale brug. Rotterdam beloofde eerder dat het nooit meer zou gebeuren. De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar nog niet te boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. En vanmiddag worden de Olympische Spelen in Peking geopend. Om 1 uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie. Kunststraatster Lindsey van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag. Zaterdag komen de eerste Nederlandse Olympiërs al gelijk in actie. En vandaag op de openingsdag van de Spelen is er ook nog een ontmoeting tussen president Xi Jinping en de Russische president Poetin. Volgens het Kremlin gaan de twee praten over de internationale veiligheid. Het weer, is bewolkt met soms wat motregen. Vooral aan zee waait het hard. Vanmiddag trekt er een regengebied over het land... met lokaal kans op natte sneeuw. Voor de buien uit wordt het 8 graden. Morgen dan geregeld zon. De dag begint dan koud, maar in de middag wordt het 7 of 8 graden. Zondag grijs en nat bij ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 I believe From the belly of the beast rising like yeast <laughs> My release from low self-esteem Came when I saw you rapping on my TV screen Flipped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 就能。 Zandvoort, op 106.9 CFFM Voor het eerst lijken we allemaal gelijk De vrijheid komt weer langzaam daarin bij mij. Stap daarin bij mij.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 glad you stayed. ritme van Zandvoort. Was way too lonely. If you saw it closely, you see the scars. yeah But all the things you showed me Make me feel so whole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 Amerika zegt dat Rusland een nepvideo wilde maken... die de aanleiding moest zijn om Oekraïne binnen te vallen. In de video zouden Oekraïense soldaten Russisch sprekende mensen onder vuur nemen. En er is vorig jaar weer wat meer gevlogen, maar nog niet zoveel als voor corona. Volgens het CBS stapten 29 miljoen passagiers op het vliegtuig. Het weer is dus bewolkt, soms wat motregen, vooral aan zee waait het hard. Vanmiddag trekt een regengebied over het land met lokaal kans op natte sneeuw. voor de buien uit wordt het nog een graad of acht. vrouw, nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor life Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één vrouw, wat doe je nou? Mami, pak mijn visa Voor jou doe ik alles, ja echt alles, maar happy. ik iets herinner, baby, waren het die nachten Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten Jij bent van mij, van mij, van mij Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijnt laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd. Dus Vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met de VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer, kijk in die mokro Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo of ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij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 you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go.